9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De politie in New York heeft een man aangehouden... die met twee jerrycans benzine, aanstekers en andere brandbare vloeistof... de St. Patrick's-kathedraal was binnengelopen. Een beveiliger zag hem waarop hij de kerk weer verliet. Buiten werd hij aangehouden. Naar eigen zeggen had hij de jerrycans bij zich... omdat zijn auto zonder benzine stond, maar dat bleek niet waar... De man is een bekende van de politie. Wat hij van plan was, is niet duidelijk. Het aantal verkeersdoden is vorig jaar gestegen met bijna 11 procent. In 2018 kwamen 678 mensen om in het verkeer. 65 meer dan in 2017, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in de provincie Noord-Brabant is de toename van het aantal verkeersdoden opvallend. Daar steeg het aantal slachtoffers met meer dan 50 procent naar 150 afgelopen jaar. Noord-Korea heeft naar eigen zeggen een test uitgevoerd met een nieuwe raket. Het is de eerste openbare rakettest sinds de mislukte top met de Verenigde Staten in Vietnam. Om wat voor soort wapen het gaat is niet bekendgemaakt. Noord-Koreaanse staatsmedia spreken van een nieuw type tactisch geleid wapen. Die omschrijving wordt vaak gebruikt voor een korte afstandsraket. In Pakistan zijn 14 doden gevallen bij een aanval op vijf bussen. Lokale media melden dat de bussen buiten Karachi in een hinderlaag liepen. Gewapende mannen bekeken de identiteitskaarten van de passagiers... en kozen daarop hun slachtoffers uit. Over het motief van de daders is nog niets bekend. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolking. Verder is het op veel plaatsen flink zonnig en het wordt 19 tot 22 graden. Vanaf morgen wordt het op veel plaatsen nog wat warmer. Zaterdag kan het plaatselijk 25 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn weinig bijzonderheden vanmorgen in Noord-Holland... maar de dagelijkse files zijn wel wat langer dan gebruikelijk. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... 10 minuten vertraging tussen Breukelen en Utrecht. Op de A27 van Almere naar Utrecht een kwartier op onthoud. Daar is het druk tussen Almere Hout en knooppunt Eemnes. Op de N235 van Purmerend naar Amsterdam... staat 3 kilometer file voor het Schouw. Daar ook een kwartier tijdverlies...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 If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, down, let me down, down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly.